1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Oud-president Obama heeft in een online bijeenkomst hard uitgehaald naar het coronabeleid van president Trump. In de call met 3000 mensen uit zijn regeerperiode noemde hij de aanpak van Trump een totaal chaotische ramp. De opdame daarvan lekte uit en kwam terecht bij Yahoo Nieuws. Obama zei dat Trumps egoïsme, groepsbelang, verdeeldheid en vijandigheid belangrijke drijfveren zijn geworden in de nationale en internationale politiek. dat is een deel van de verklaring waarom de corona-uitbraak zo lusteloos en gebrekkig is bestreden, zei Obama. TV-presentator Jandino Asperaat en hulporganisatie Coordate hebben met een benefietuitzending 672.000 euro opgehaald voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met de actie Samen een Koninkrijk op NPO 1 werd geld ingezameld voor voedselpakketten voor mensen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. er kan nog steeds worden gedoneerd, zei Asperaat aan het einde van de uitzending. In Duitse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. Ze vinden die veel te ver gaan en een te grote inperking van de burgerrechten. Over het algemeen verliepen de demonstraties rustig. Alleen in Berlijn zouden mensen zijn opgepakt. En een week voor de herstart van het betaald voetbal in Duitsland... is de eerste wedstrijd alweer afgelast. Hannover 96 Dynamo Dresden in de tweede Bundesliga... gaat volgende week zondag niet door... omdat twee spelers van Dresden positief zijn getest op het coronavirus. Dat betekent dat het hele team, inclusief coaches en staf... twee weken in thuisquarantaine moeten. Het weer koelt af naar een graad of 9.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 Mm. Embracing the sunset, all through the night. We're flying like angels up to the sky. We're kissing the stars, oh, now how they shine. Just for you and me. We will place a bet on tonight that this is gonna be the summer of a life. Place a bet on this time that this will always be the summer of a life. bodies right to the sand. Get caught by the waves while still holding hands. There's no tomorrow, just you and me. night. without you so cold, feel so alone.